sad. So I tried it, little Freddy. Mm, I've got an answer to into herhaling. De Intercity naar Eindhoven van 12.46. uur Thank <laughs> you. Hij doet het hartstikke. Hij versterkt niet hoor, alleen in mijn hoofd. Ja, oké. Wat u daar ziet. Ja. Wilt u daar iets over zeggen? Eh, het is een kunstwerk. Ik dacht dat het eh, tongen heet. Vurige tongen of zo. En het staat er volgens mij iets van drie kwart jaar. En het is van glas. En veel meer kan ik er niet over vertellen. Wat vindt u ervan? Eh, ik vind het goed dat er gewoon het een en ander aan kunst in het gebouw ook eh, wordt tentoongesteld. Wat ik er persoonlijk van vind, eh, niet helemaal mijn stijl, maar ik vind het wel fleurig en het komt de beleving van de hal en de entree ten goede. Ehm, ik vind het wel mooi. Ja hoor. Ja. Maar verder, ja. Ik vind het wel mooi. <laughs> ja. Het is van Maria Goos, hè? Roos. Roos, sorry. Ja, ja. ja, glas zie ik. Druppels. En wat vindt u ervan? Ik vind het wel aardig. Ik vind dat het goed past bij, eh, bij dit gebouw. Zeker ook eh, wat op de, noem je dat, binnenplaatsen ligt. Of hoe heet het, Fides. ja. Mhm. ja. ja. nee, eindelijk eh, maakt de provincie werk van het feit dat ze ook zelf wat aan kunst aankopen moeten doen. En niet alleen maar wandkleden. Hè? Ja, het valt niet zo op omdat het uh, eh, nogal in de hoogte staat. Ik vind de kleuren vind ik wel heel erg mooi, maar eh, het is niet echt zichtbaar, vind ik. Ja, ik had er niet op gelet, eerlijk gezegd. Wat ik zie? Ik zie volgens mij glas. Ik heb net begrepen dat de provincie heel weinig geld heeft. Dan heb ik zoiets van, past dat? Ik denk van niet. Als het niks kost, iemand geschonken en tijdelijk neergezet, vind ik het mooi. Maar om het hier te blijven staan, heb ik zoiets van, daar eh, zie ik niks in. Ik zeg net tegen haar, het lijkt wel